met het NOS Journaal. Harvey Weinstein is door een jury in New York schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting. De voormalige filmproducer staat terecht voor de verkrachting van twee jonge vrouwen. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De onthullingen over Weinstein, die door zo'n 80 vrouwen wordt beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, brachten de MeToo-beweging op gang. In het midden van Duitsland is in de stad Volkmarsen een auto opzettelijk ingereden op het publiek bij een carnavalsoptocht. De politie meldt tientallen gewonden, een aantal is er slecht aan toe. De bestuurder is aangehouden. Volgens een regionale omroep is het een 29-jarige Duitser. De politie gaat niet uit van een politiek eh, motief. Waarom hij dan wel is ingereden op het publiek is niet duidelijk. Vanwege het snel stijgende aantal coronabesmettingen in Italië... hebben meerdere Europese landen maatregelen genomen. Hongarije, Ierland, Kroatië, Polen, Tsjechië en Servië... geven een negatieve reisadvies voor Noord-Italië. Nederland doet dat vooralsnog niet. In Italië zijn zes patiënten overleden. Ruim 200 mensen in het land zijn besmet. De Europese beurzen hebben zwaar te lijden door het coronavirus. Alle aandelenmarkten verliezen rond de 4 De Nederlandse AEX noteerde een verlies van 3,9 procent. De politie heeft na een steekincident in een school in Zandpoort Noord vier verdachten aangehouden. Het gaat om twee jongens van 15 en 17 en twee mannen van 19 en 21. De 21-jarige verdachte raakte bij het incident gewond. Wat de aanleiding was voor het incident wordt nog onderzocht. Het weer vanavond trekt de meeste regen weg. Het wordt langzaamaan droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen neemt de buiigheid weer toe, dan wordt het maximaal 8 graden... en staat er een matige tot harde zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Vanwege het slechte weer en door ongelukken staat het behoorlijk vast op een aantal wegen... Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je nog bijna een half uur oponthoud. Dat is tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Het komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is één rijstrook dicht. Op de A10 staat het ook vast. Onder meer aan de oost- en noordkant van de stad. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen afrit Watergraafsmeer en Landsmeer. De andere kant op, aan de zuidkant en de westkant, richting Zaanstad... heb je ook 20 minuten vertraging... En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar rijdt het langzaam.